Lot Lewin met het NOS Journaal. Op 21 e regering heeft het Catalaanse parlement afgelopen avond ontbonden en de bestuurders ontslagen nadat het Catalaanse parlement de onafhankelijkheid had uitgeroepen. Daarop stemde de Spaanse Senaat ervoor om het zelfbestuur in Catalonië in te trekken. De centrale ministeries in Madrid nemen het bestuur in Catalonië nu tijdelijk over. Kredietbeoordelaar S&P heeft de kredietwaardigheid van Italië verhoogd. Dat is voor het eerst in zo'n 30 jaar volgens persbureau Reuters. Italië heeft de verhoging te danken aan betere economische groeicijfers, meer investeringen, een dalende werkloosheid en verbeteringen in de bankensector. De kredietwaardigheid van een land is van belang bij het bepalen van de rente als het geld wil lenen op de kapitaalmarkt. Moody's, een andere grote beoordelaar, had de kredietwaardigheid van Italië eerder gehandhaafd en Fitch had het zelfs verlaagd ophef om een Argentijnse activist die twee maanden geleden verdween tijdens een demonstratie. Vorige week werd zijn lichaam teruggevonden. Volgens zijn familie is hij gedood door de politie. Ze eisen een onafhankelijk onderzoek. De zaak leidt tot veel woede in Argentinië, omdat in de jaren 70 en 80 tienduizenden mensen werden ontvoerd en vermoord door de militaire dictatuur. In Rome is een man veroordeeld die meer dan 30 vrouwen met HIV heeft besmet. Hij moet 24 jaar de gevangenis in. De Italiaanse man wist dat hij besmet was met HIV, maar loog erover. Hij had onbeschermde seks met meer dan 50 vrouwen. 32 van hen raakten besmet. Het weer dan nog, veel bewolking, maar op de meeste plaatsen wel droog. Overdag kan eerst de zon nog even schijnen, maar al snel neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. En smiddags valt er regen.